een Klomp met het NOS-journaal. Minister extra vrouwelijke hoogleraren op universiteiten te krijgen. Nu is 17% van de hoogleraren in Nederland vrouw en dat vindt bussenmaker te weinig. De Vereniging van Universiteiten had al een streefcijfer van 200 extra vrouwelijke hoogleraren in 2020. Daar komen er 100 van bussenmaker bovenop. In Almere woedt een taxioorlog, zeggen chauffeurs tegen Omroep Flevoland... Er is sprake van onderlinge bedreiging en intimidatie. Ook deed een chauffeur aangifte van mishandeling door een collega. Bovendien zouden klanten worden opgelicht met te hoge ritprijzen en opzettelijk omrijden. De gemeente Almere is met verschillende taxibedrijven in gesprek over de spanningen. Scholenkoepel LVO in Heerlen gaat onderzoek doen naar de zelfmoord van een leerling. De jongen van 15 maakte zondag een eind aan zijn leven omdat hij werd gepest. Vooral online werd hij getreiterd, volgens zijn familie waarschijnlijk door medescholieren. Zijn familie zegt dat de school te weinig heeft gedaan tegen het pestgedrag. Bij een aanslag in Afghanistan zijn vijf diplomaten van de Verenigde Arabische Emiraten omgekomen. De aanslag was gisteravond in het huis van de gouverneur van de provincie Kandahar. Die raakte gewond, net als de ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten. De Taliban ontkennen achter de aanslag te zitten. Een HAVO-opleiding mag geen extra eisen stellen aan VMBO-leerlingen die willen doorstromen, vindt staatssecretaris Dekker. Hij wil de wet aanpassen. Als een leerling zeven vakken op het VMBO heeft afgerond, moet die worden toegelaten op de HAVO. Nu stellen scholen nog wel eens bepaalde vakken verplicht en daar wil Dekker van af. Het weer, vanochtend regen, vooral in het noorden ook veel wind met zware windstoten. Vanmiddag klaart het soms op, al kan er ook een bui vallen. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen eerst droog, later vanuit het zuiden regen... die s'avonds op steeds meer plekken overgaat in sneeuw. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.